Levi van Eck met het NOS-journaal. Een op de vijf benzinestations in Italië is illegaal. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Italiaanse fiscale politie. Die ontdekte veel belastingontduiking, fraude en andere criminele activiteiten. Van de bijna 1400 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine is in beslag genomen. Ook in andere sectoren voert de Italiaanse fiscale politie controles uit. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien. Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Diverse politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag... en dit mogelijk zo'n situatie is. Ze zeiden ook dat ze zeker niet zouden handhaven in zo'n hevige regenbui. Een man uit Arnhem die vrouwen opsloot en ze tot prostitutie dwong... moet de gevangenis in... Hij heeft een celstraf van zeven jaar opgelegd gekregen. Het geld dat de drie drugsverslaafde vrouwen in de prostitutie verdienden... moesten ze aan hem geven. Volgens de rechtbank heeft de man de vrouwen stelselmatig... en soms op gruwelijke en sadistische wijze mishandeld. Ruim 1 op de 5 boeren in Limburg heeft chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ingeleverd. Sommige middelen waren eerst toegestaan, maar zijn nu verboden. Het gaat in totaal om ruim 18.000 kilo. Er was een inleveractie op touw gezet om te voorkomen dat de verboden middelen ooit in het milieu terecht zouden komen. In Goyle in Noord-Brabant is een vrouw in een scootmobiel een zinkgat ingereden en gekanteld. Dat gat was ontstaan doordat er een hoogwaterleiding was gesprongen. Buurtbewoners trokken de vrouw uit het water, waarna ze weer op haar scootmobiel stapte en wegreed. Het waterleidingbedrijf is op zoek naar de vrouw om te vragen hoe het met haar is.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 I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time, I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times.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 Van de bijna 1400 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine is in beslag genomen. Ook in andere sectoren voert de Italiaanse fiscale politie controles uit. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien. Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Diverse politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag... en dit mogelijk zo'n situatie is. Ze zeiden ook dat ze zeker niet zouden handhaven in zo'n hevige regenbui. Een man uit Arnhem die vrouwen opsloot en ze tot prostitutie dwong... moet de gevangenis in. Hij heeft een celstraf van zeven jaar opgelegd gekregen. Het geld dat de drie drugsverslaafde vrouwen in de prostitutie verdienden... moesten ze aan hem geven. Volgens de rechtbank heeft de man de vrouwen stelselmatig en soms op gruwelijke en sadistische wijze mishandeld. Ruim 1 op de 5 boeren in Limburg heeft chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ingeleverd. Sommige middelen waren eerst toegestaan, maar zijn nu verboden. Het gaat in totaal om ruim 18.000 kilo. Er was een inleveractie op touw gezet om te voorkomen dat de verboden middelen ooit in het milieu terecht zouden komen. In Goirle in Noord-Brabant is een vrouw in een scootmobiel een zinkgat ingereden en gekanteld. Dat gat was ontstaan doordat er een hoogwaterleiding was gesprongen. Buurtbewoners trokken de vrouw uit het water, waarna ze weer op haar scootmobiel stapte en wegreed. Het waterleidingbedrijf is op zoek naar de vrouw om te vragen hoe het met haar is. Het weer vannacht nog een enkele bui. Morgen wisselend bewolkt, vooral in de ochtend kans op enkele buien. Ook is er zon, het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM.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 Die ontdekte veel belastingontduiking, fraude en andere criminele activiteiten. Van de bijna 1400 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine is in beslag genomen. Ook in andere sectoren voert de Italiaanse fiscale politie controles uit. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien. Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Diverse politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag... en dit mogelijk zo'n situatie is. Ze zeiden ook dat ze zeker niet zouden handhaven in zo'n hevige regenbui. Een man uit Arnhem die vrouwen opsloot en ze tot prostitutie dwong... moet de gevangenis in. Hij heeft een celstraf van zeven jaar opgelegd gekregen. Het geld dat de drie drugsverslaafde vrouwen in de prostitutie verdienden... moesten ze aan hem geven. Volgens de rechtbank heeft de man de vrouwen stelselmatig en soms op gruwelijke en sadistische wijze mishandeld. Ruim 1 op de 5 boeren in Limburg heeft chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ingeleverd. Sommige middelen waren eerst toegestaan, maar zijn nu verboden. Het gaat in totaal om ruim 18.000 kilo. Er was een inleveractie op touw gezet om te voorkomen dat de verboden middelen ooit in het milieu terecht zouden komen. In Goyle in Noord-Brabant is een vrouw in een scootmobiel een zinkgat ingereden en gekanteld. Dat gat was ontstaan doordat er een hoogwaterleiding was gesprongen. Buurtbewoners trokken de vrouw uit het water, waarna ze weer op haar scootmobiel stapte en wegreed. Het waterleidingbedrijf is op zoek naar de vrouw om te vragen hoe het met haar is.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 Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Italiaanse fiscale politie. Die ontdekte veel belastingontduiking, fraude en andere criminele activiteiten. Van de bijna 1400 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine is in beslag genomen. Ook in andere sectoren voert de Italiaanse fiscale politie controles uit. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien. Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Diverse politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag... en dit mogelijk zo'n situatie is. Ze zeiden ook dat ze zeker niet zouden handhaven in zo'n hevige regenbui. Een man uit Arnhem die vrouwen opsloot en ze tot prostitutie dwong... moet de gevangenis in. Hij heeft een celstraf van zeven jaar opgelegd gekregen. Het geld dat de drie drugsverslaafde vrouwen in de prostitutie verdienden... moesten ze aan hem geven. Volgens de rechtbank heeft de man de vrouwen stelselmatig en soms op gruwelijke en sadistische wijze mishandeld. Ruim 1 op de 5 boeren in Limburg heeft chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ingeleverd. Sommige middelen waren eerst toegestaan, maar zijn nu verboden. Het gaat in totaal om ruim 18.000 kilo. Er was een inleveractie op touw gezet om te voorkomen dat de verboden middelen ooit in het milieu terecht zouden komen. In Goyle in Noord-Brabant is een vrouw in een scootmobiel een zinkgat ingereden en gekanteld. Dat gat was ontstaan doordat er een hoogwaterleiding was gesprongen. Buurtbewoners trokken de vrouw uit het water, waarna ze weer op haar scootmobiel stapte en wegreed. Het waterleidingbedrijf is op zoek naar de vrouw om te vragen hoe het met haar is. Het weer vannacht nog een enkele bui. Morgen wisselend bewolkt, vooral in de ochtend kans op enkele buien. Ook is er zon, het wordt 19 tot 23 graden.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 1 op de 5 benzinestations in Italië is illegaal. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Italiaanse fiscale politie. Die ontdekte veel belastingontduiking, fraude en andere criminele activiteiten. Van de bijna 1400 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine is in beslag genomen. Ook in andere sectoren voert de Italiaanse fiscale politie controles uit. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien. Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Diverse politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag. Van de bijna 1400 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde... Een half miljoen liter benzine is in beslag genomen. Ook in andere sectoren voert de Italiaanse fiscale politie controles uit. Zo blijkt dat veel verhuurders van vakantiewoningen geen of te weinig belasting betalen. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien. Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro... Of hevige regen een gegronde reden is om op de vluchtstrook stil te staan is niet duidelijk. Diverse politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag... en dit mogelijk zo'n situatie is.